Je vertraging is daar 24 minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers... tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credit helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl. Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,4 miljoen Nederlanders met pech weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. ANWB en gaan. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Hoi Hilke. Slam. in Het is zondag, het is weekend en het is bovenal lunchtijd. En dit is de lunch van Slam. House in de pauze, je favoriete feestcafé tussen 12 en 2... met alle genres in één mix Met eh, onder andere zometeen Maroon 5, Lost Frequencies... Taylor Swift, Outkast en Heya. En dit is Tin Lekker. Hide You aan het begin van de nieuwe House in de pauze. in my heart, I'd surely not break you if you were beside me and my love would take you. I'll keep you in safety for. these words into a song for them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set him free. I will give him every part of me. Put my heart where everyone can. call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? crazy. Hij rijdt het liefst in zijn eh, cabrio BMW. Met waarschijnlijk hele goede vering, want hij komt uit eh, België. Ik weet niet of je wel eens over het eh, wegdek van België hebt gereden, maar... Daar moet je een extra apparaatje voor, uh, voor de vering in je auto doen, uh, PR. En je hoort de Lost Frequencies en Crazy aan het begin van een nieuwe House in de Pauze. Hier hoor je twee uur lang alle genres in één dikke mix. Met de Outcast zometeen. Hey, ja, komt eraan. Na Taylor Swift, hier is Shake It Up bij Slam. got nothing ain't never gotta work. I'm down for you, baby. Uh, best believe that when you need. I be respecting whatever that you tell me, cause it's pain you be spitting. Oh, best believe I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry, cause you're scared. I ain't there. Daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears. Daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together Gonna do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. We're all we got in this world. When it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls looking puzzled in a daze. I know it's confusing you. Daddy's always on the move, mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up is daddy that he had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way. Your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again. Like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Sniffing at a bullet bump, little lady. I told ya, daddy said I'll hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, and making me every carrot. Don't fuck with that. Zo'n track die wel bij het weer blijkt de match, toch? Mockingbird, Eminem hier in House in de pauze. En uh, ja, hou vol. Het is nog even een dagje regen vangen, maar uh, woensdag temperaturen richting de 18 graden. Nu nog een paraplu, dan een parasol en uh, zometeen even alvast uh, kennis maken met de zomer voor dit jaar. Met een van de zomerknallers van 2011. Avicii, een van zijn grootste hits. Levels komt eraan zometeen in House in de Pauze.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 Avicii en Festival Anthem Levels hier in Huizen in de pauze. Zometeen Tom Jones en ook Armin van Buren. Komt eraan. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app... en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Hey Tom, hoe heb je die muur zo strak geschilderd? Ja, vakwerk hè? Met Sigma Perfect heb ik geen strepen. En dus ook geen stress. De muur- en plafondverf voor een perfect en egaal eindresultaat. Daarom kies ik als vakschilder voor de vernielde Sigma Perfect. Uw resultaat telt. Sigma. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. Lidl Minis! Hij zijn de minis. Van groenten en van grijs. Billy is een vrienden. Spaar nu bij Lidl voor gratis minis. Tien kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Keukenkopers, opgelet. Het is apparaten Tiendaagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen. Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinusappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Ah, wat een hotel. Het zwembad, het ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken en bespaar tot 35 Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt, een bal een skateboard, die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 6000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes! Spijkerharde korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20%...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 Ja, lieve mensen. Pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. Prime Video biedt het beste in entertainment. This should be fun. Jason Momoa en Dave Bautista gaan helemaal los in de hilarische nieuwe actiefilm The Wrecking Crew. Inbegrepen bij Prime. Yeah, I'm pumped. Ontdek de nieuwe Game of Thrones serie A Night of the Seven Kingdoms. Gebaseerd op de bestseller van George R.R. Martin. Kijk door lid te worden van HBO Max. So be brave, be just. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient 5 euro in de spaarpotje. <laughs> Rijke stinkend. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening voor je kind en spaar samen een potje voor later. Voor een studio vrijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen 3 maanden 15 euro per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Hilke Boersma. Twee minuten over half één. Het slijmweerbericht van Weer Online. Kijk naar buiten en je weet eigenlijk genoeg voor vandaag. Regenachtig, grijs niet heel koud trouwens, 9 tot 12 graden. Aankomende week wordt beter, zonniger en warmer. Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister. Twee vertragingen, de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland, 11 minuten. En de A58 richting Tilburg tussen brug over het Wilmina-kanaal en Moergestel, 24 minuten daar. Dit is huis in de Pauze met alle genres en dynamics. D-Light en Groove is in the Heart. The chills that you spill on my back Keep me filled with satisfaction when we're done satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my crocketesh wish. Sing it, baby. I can shoot it far. <laughs> I'm your main target. Come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Houd je bezig in het weekend. Laat van je horen via de Slam app. Mike die stuurt. jou Hilke, goedemiddag. Ik wilde eigenlijk vandaag de zonnepanelen op mijn dak leggen. Maar ik wacht nog even een dagje met het weer buiten. Ja, ik zal lekker een dagje wachten ook. Je, vangt er toch geen zon mee vandaag. Dus eh, kun je net zo goed morgen doen. En morgen droger als het goed is. House in the Palace with Hartwell and Cashmere. I fill you up with bones that can never break. Take you to a dark a shade of gray. Warm you like a sun that'll never fade. Oh, oh, oh, oh. oh. can I love you? How can I love you? If you just don't talk to me, babe. Flow through my head. There's a question: Is she needing another side of a man looking at me? Looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. guess it never happened to me. But after this episode, I now see you can never tell the next day life could be. Welkom bij Slam op je zondagmiddag. Dit is uh, eh, Arike Iglesias die je hoorde en Do You Know. Zometeen hier Bob Sinclair. Together komt eraan. Even terug naar 2007. En heb je het weerbericht al gezien? Zonnige tijden komen eraan. 18 graden aankomende woensdag. En eh, zometeen is het een beetje alsof je een AUX-kabel in een beachtent in Bloemendaal steekt.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 Chucky komt eraan zometeen in House in de pauze. Ook eh, James Hype en Yellow Claw. Hoor je zo. Het is nu al zomersale bij Toei. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Boek je vakantie nog 7 dagen met zomersheelkorting. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI, live happy. Ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. taalglas. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Etos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 50 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van voordeel. Aldi. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die holland amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Gun jezelf een holland amerika lijncruise Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? hey, stop met dagdromen. En start direct met een van de duizend opleidingen bij LOE. Van kort programma tot erkende mbo- of hbo-opleiding. LOE, groei door de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. d Live your dreams. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mmm. Je luisterde naar de vier mozzarella sticks. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt strikt. U rijdt de veelzijdige BMW 3-serie plug-in hybride... al vanaf 475 euro netto bijtelling per maand? Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot... En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam wordt herdacht dat Rusland deze week vier jaar geleden Oekraïne binnenviel. Er wordt een mars gehouden vanaf het Museumplein naar de Dam, waar al een paar honderd mensen staan. De herdenking